Goedenavond, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Forum voor Democratie houdt zowat niemand over. Vanavond zijn opnieuw meerdere belangrijke politici van de partij opgestapt... omdat ze vinden dat Thierry Baudet veel te soft is voor mensen met nazi-ideeën binnen Forum. Daarmee is eh, de grote scheuring van de partij Forum voor Democratie nu echt een feit. Want het gaat om belangrijke tegenstanders van eh, partijleider... of voormalig partijleider Thierry Baudet, eh, moet ik zeggen. Annabel Nanninga, die deze deze week begon met de kritiek, eh, zegt eh, zojuist dat ze haar lidmaatschap van Forum opzegt. En ook de nummers 3, 4 en 5 van de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer stappen op. En de nummer 2 was al weg. Nummer 1 Baudet deed ook een stap terug, maar bedacht zich. Hij ligt nu zo erg overhoop met het partijbestuur dat hij het partijkantoor niet meer in mag. Het kan zijn dat een belangrijk coronavaccin maanden vertraging oploopt. Begin deze week zeiden de makers van het Oxford-vaccin dat hun middel hartstikke effectief is. Maar er zijn twijfels over het onderzoek. Persbureau Reuters zegt nu dat het misschien helemaal over moet. De EU heeft er miljoenen doses van ingekocht. In de Arnhemse wijk Geitenkamp is een verkoper van illegaal vuurwerk opgepakt met 6 kilo zwaar vuurwerk op zak. In zijn huis lag ook nog eens 7 kilo aan Italiaanse bommen, cobra's en mortierbommen. In de Arnhemse wijk is het al een week onrustig. Jongeren zijn boos over het vuurwerkverbod. En door corona zitten grootse bruiloften er voorlopig niet in. Nick en zijn vader uit het Brabantse Aalburg hebben daarom een bus... zodat bruidsparen langs hun gasten kunnen rijden. Langs opa en oma, uh, ooms, tantes, vrienden we kunnen overal kunnen we langsrijden in principe. Ja, de omgebouwde bus is ook een mini-restaurant. Binnen kunnen de tortelduifjes genieten van een zes gangen menu. Eigenlijk iedereen die we in de bus gehad hebben, die vindt het een, eh, een heel eh, leuk initiatief. Eh, en alternatief ook voor een normale bruiloft. Eenmaal geparkeerd bij familie en vrienden kunnen ook cadeaus coronaproof met een kabelbaantje de bus in worden getakeld. Het weer nog op veel plekken is het bewolkt en regenachtig. In het noorden en zuiden blijft het wel helder en kan het vannacht afkoelen tot net iets boven nul.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 Wat kun je verwachten in deze show? Natuurlijk elk uur twee nummers van ons Spotlight album. In het tweede uur natuurlijk de Nashville Spiegelplaat. We hebben natuurlijk Nashville Legends waarin Joopje weer gaat vertellen over een artiest of over een plaat. De maandartiest komt voorbij, de digitale brievenbus. Kortom, we hebben weer te over aan muziek. Wat gaan we nu doen? We gaan Bluegrass voor jullie draaien. Van het gelijknamige album, de nieuwe single van deze Amerikaanse Bluegrass formatie. En die heet Backline. Dit is The Farm. You can't take my farm. Yo, Backline en The Farm. We gaan naar de digitale brievenbus voor de eerste keer dit uur. En daarvoor gaan we naar Amerika. We gaan naar de band New Elm. Ze bestaan pas sinds januari 2019 en de leden komen uit Dallas, Texas. Ze maken alternatieve country, folk, Amerikanen en rootsmuziek. En dit is hun nieuwste single en die heet Devil's Ball. Been walking through the desert days, trying to find a watering hole. My horse died about three days back. Now it's probably nothing but bone. Gold bars in my saddlebag, starting to weigh me down. By now, there's a price on my head, and sure going. me. If I stop, I'm as good as dead, and so much for being free. I can move a lot quicker if I lay this treasure down. Stash of gold, travel light days us on Facebook, Twitter, and Instagram. Nashville Radio Show. album Starting Chris Stapleton en zijn nieuwste single Arkansas. En ik zag hem onlangs bij de CMA Awards optreden samen met zijn vrouw en dan met alleen een gitaar. En dan denk je van, ja, zo kan het ook gewoon. Kou van de bovenste beste plank. Dat maakt ook onze maandartiesten. Uh, we gaan nu voor je draaien het titelnummer van het met een in 1980 eh, Grammy bekroond album. Op dit album staan diverse covers. Daarom hoor je in het tweede uur er eentje als een spiegelplaat zelfs. Dit is Emmylou Harris en Blue Kentucky Girl. Dit is de Nashville Maandartiest. country uit Nederland. En er is het nu tijd voor geworden. De nieuwste single van Victoria Eeman. En die heet Greengrass Johnny. En daarna is het tijd voor Nashville Legends. Well, Johnny got his name back when he was a lad. He had a reputation, but he wasn't really bad. He liked to lay down in a big green field where the secrets of the world might be revealed. Then one fine day, the boy discovered gold. voice that they had with the secrets of the world. Green grass Johnny found a whole new way. Green grass Johnny to spend his day. Green grass Johnny made all the girls say. Green grass Johnny was a green grass king. Ladies line up three city blocks and green grass Johnny said it's time to rock. But Johnny was the coolest in Red Camel's high. He had the admiration of the girls and guys, cause when lunchtime came, the biggest news was seeing which girl he was gonna choose. One day Johnny looked at Susie B and said, Hey there, lady, will you lay with me? Green Grass Johnny, well you met his match. Grass Johnny, he was quite a catch. Grass Johnny, flying everywhere. Grass Johnny, he was running scared, yeah, throwing up turf like a John Deere mower. And Johnny's thinking, man, I thought. he used to do. she took his invitation like she always knew. They spent their days in the green grass laughing. until they had their own little turkey in the oven. That day Susie strained and died. deze Nashville legend hebben we het over Blake Shelton. Geboren op 18 juni 1976 als Blake Tollison Shelton... en een van de meest succesvolle country-artiesten van deze tijd. Hij kwam ter wereld in Ada, Oklahoma. Zijn moeder is Dorothy en heeft een schoonheidssalon. En zijn vader is Richard Shelton en eh, verkoopt tweedehands auto's. Op 12-jarige leeftijd leert hij gitaar spelen van zijn oom... en op 15-jarige leeftijd schreef hij zijn eerste liedje. Op 17-jarige leeftijd verhuisde hij naar Nashville en kreeg een baantje bij een muziekuitgeverij. Met hulp van producer en liedjeschrijver Bobby Braddock kreeg hij in 1997 een productiecontract bij Sony Muziek. Enige jaren later tekende hij een solocontract bij Giant Records en bracht in 2001 zijn debuutalbum Blake Shelton uit. Blake wou als eerste single het liedje I Wanna Talk About Me uitbrengen, maar het platenlabel vond dat niet echt geschikt als eerste single en bracht het liedje Austin uit. Zijn eerste single ging gelijk naar nummer 1 van de country hitlijsten. If you call Goede set van het platenlabel om dit nummer uit te brengen... in plaats van I Don't Wanna Talk About Me. Maar later wordt het nummer uitgebracht door niemand minder als Toby Keat... en die had er gewoon een nummer 1 hit mee. You know talking about you makes me smile. But every once in a while... I wanna talk about me, wanna talk about I, wanna talk about number one. Oh my, me, my, what I think, what I like, what I know, what I want, what I see. talk about me. Kort na het uitbrengen van zijn eerste album wordt Giant Records gesloten... en Blake's contract wordt overgenomen door Warner Bros. Records. Van zijn eerste album, wat geproduceerd wordt door zijn ontdekker Bobby Bradford... kwamen ook nog de singles All Over en Old Red. Wat niet een hele grote hit werd... maar wat door Blake zelf gezien wordt als zijn meest herkenbare hit. And the tweede album Dreamer werd goud en de eerste single van dat album The Baby werd ook weer een nummer 1 hit. Intussen alweer veel meer studioalbums van Blake verschenen in 2004. Barn and Grill in 2007. Pure BS. En in 2007 maakte hij ook zijn tv-debuut als jurylid van het programma Nashville Star... en later The Clash of the Choirs. Pure BS werd in 2008 opnieuw uitgebracht met drie extra nummers... waaronder een cover van Michael Bublé's hit Home. En dit werd voor Blake weer een nieuwe nummer 1 hit. Zijn vijfde album Starting Fire kwam in 2008 uit... en in 2009 die EP met de hit Hillbilly Bones... samen met Trace Atkins. Wederom een dikke nummer 1 hit. In 2010 werd hij uitgenodigd om lid te worden van de Grand Old Opry... wat nog steeds een van de grootste eren is in de countrymuziek. Hij werd in de Opry formeel aangekondigd door intussen vriend en collega Trace Atkins. In 2011 begint hij te werken voor het tv-programma The Voice als jurylid. Iets wat hij nog steeds doet en intussen tijd al zeven keer winnend heeft afgesloten. Ook in 2011 zijn nieuwe album Red River Blue met onder andere de hit Honeybee. Nou, dit album zijn er nog een aantal achteraan gekomen in 2013. Based on a True Story 2014. Bringing Back the Sunshine in 2016. If I'm Honest 2017. Texoma Shore. En in 2019 het compilatiealbum Fully Loaded. Met zijn grootste hits en vier nieuwe tracks. Waaronder de dikke nummer 1 God's Country. Om al zijn awards op te gaan noemen is net even te veel werk, want dat zijn er te veel om op te noemen. Maar Blake is één van de meest succesvolle artiesten van dit moment. Met meer dan 10 miljoen verkochte albums, 30 miljoen verkochte singles en maar liefst 1,7 biljoen streams online. Ons nummer van deze week is een van zijn laatste nummer 1 hits. Dit is God's Country. Ik zeg tot volgende week en veel plezier met Astrid. Dag! Right outside of this church town there's Ik hoor nog jouw stem in de nacht. Die worden zo teder was Wanda Jackson, als je de stem herkend hebt inmiddels. Ze zingt in het Nederlands. Jawel, in 1964 nam zij het nummer Ik hou van jou op. En dat is een cover van My Girl Cell van Byron G. Harlan. Maar wist je dat ze ook nog in het Japans heeft gezongen? Uchikino. zeg nou niet dat we niet bijzondere nummers voor jullie opzoeken. Dat was Wanda Jackson met Oh Blackie Joe. Alleen de titel is natuurlijk in het Engels. En daarna zingt ze heel gewoon lekker in het Japans. En daarvoor zelfs in het Nederlands uit 1964. Ik hou van jou. En de volgende artiesten, nou, die komen gewoon uit Amerika. De Swan Brothers met een nieuwe single. Dit is Best of the Best. if you were a diamond, you'd be Tiffany. And if you were keertje naar de digitale brievenbus in dit uur. En daarvoor gaan we naar Engeland. De kerstverse single van de New Country ster Danny McMahon. De UK Country Artist vorig jaar en diverse keren genomineerd voor andere awards in Engeland. Dit is de nieuwste single, My Best Worst Habit. just you. would you really worth all that pain? We both know that feeling's dawning when we wake up feeling. to win. country geweld uit Engeland. New Country, de nieuwe single van Danny McMahon. En die heet My Best Worst Habit. En van uh, country muziek gaan we nu naar folkmuziek. We gaan naar een nummer van Sarah Jadosh. Naast dat Sarah als solo-artiest nummers opneemt... maakt ze ook deel uit van het trio I'm With Her. En won al een aantal awards, waaronder als solo-artiest twee Grammys... en één met I'm With Her. Van haar laatste album World on the Ground... een nummer over Texas en die heet Hometown. on the verge of a breakdown. Back in her hometown, never thought she'd settle down in a place like this. Cold coffee on the back porch, wooden chair rocking back and forth. Now she wonders how it all went down back in her hometown.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 Now she's back in her hometown. that letter her on that road. website heel veel muziek opgestuurd. Maar zelf ben ik ook altijd wel druk op internet... om eh, leuke muziek op te zoeken van artiesten die nog niet zo bekend zijn. En dat is bij de volgende het geval. Hij heeft meegedaan aan The Voice. Zijn muziek is beïnvloed door artiesten als een Steve Earl, Cart Brooks, Travis Tritt... en Red Dirt artiesten als een Randy Rogers Band en Reckless Kelly. En dat kan je ook best terug horen in de sound die hij maakt. Dit is een Michael Buck Band en Mama Didn't Listen. 1992 naar het album First Time for Everything van Little Texas. Opgericht in Nashville, Tennessee in 1988... tekende dit viertal in 1989 een contract bij Warner Bros. Ze namen hun debuutalbum met de toepasselijke titel First Time for Everything op. En je gaat toe luisteren naar Dance en daarna de debuutsingle Some Guys Have All The Love.